Gert met het NOS Journaal. Het genootschap van burgemeesters wil dat provincies kunnen ingrijpen... als het langere tijd politiek onrustig is in een gemeente. Voorzitter Snijders van het genootschap sluit zich aan... bij de Noord-Hollandse commissaris van de Koning Remkes. Die dreigt de gemeente Bloemendaal bij Haarlem te voegen... als de ruzies in de gemeenteraad niet ophouden. Dit jaar is een recordaantal van elf burgemeesters opgestapt. Volgens het genootschap past dat in de trend dat steeds meer burgemeesters te maken krijgen met versnipperde gemeenteraden en onrustige coalities. Volkswagen moet van de Duitse Rijksdienst voor het Wegverkeer 2,4 miljoen dieselauto's terughalen. Volkswagen was al een terugroepactie begonnen, maar liet het aan de klant over om zijn dieselauto voor aanpassingen in te leveren. De Duitse toezichthouder eist nu dat alle auto's terug naar de garage gaan. Volkswagen erkende vorige maand dat er wereldwijd 11 miljoen diesels rondrijden waarmee is gesjoemeld. De daling van het aantal werklozen stokt. In september waren er 607.000 mensen in Nederland werkloos. Dat betekent dat 6,8% van de beroepsbevolking werkloos thuis zit. Dat is hetzelfde percentage als in juli en augustus, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dat de daling van de werkloosheid stagneert komt onder meer doordat meer mensen zich melden op de arbeidsmarkt nu de economie aantrekt. Er zijn wel meer banen, maar niet genoeg om het groeiend aantal werkzoekenden op te vangen. De staking in het openbaar vervoer in Amsterdam en Utrecht heeft niet geleid tot grote problemen op de stations. Er waren nauwelijks gestrande reizigers. Veel mensen hadden een alternatief gezocht. De FNV staakte vanochtend uit protest tegen het loonakkoord voor ambtenaren. Tussen vijf en half negen reden Amsterdam en Utrecht geen stadsbussen, trams en metro's. Het weer. Vanochtend bewolkt en op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag volgt vanuit het oosten regen. Het wordt een graad op 7 in Limburg en mogelijk 13 op de Wadden.